Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdamse studenten kunnen morgen gewoon weer tentamen maken. Vanmiddag kregen zo'n 3000 UvA-studenten te horen dat hun examens geschrapt werden... omdat er problemen waren met het inlogsysteem dat de universiteit gebruikt voor de online tentamens. Lieke was er één van. Zij zat vanochtend om 9 uur al klaar achter haar laptop. En toen kreeg ik eerst een melding dat het aan mijn internetverbinding kon liggen. Dus ik had mijn internetverbinding gecontroleerd. Maar dat was allemaal prima. Dus toen pakte ik mijn telefoon erbij en toen zag ik eigenlijk dat alle groepsapps van mijn studie helemaal vol stroomden met berichtjes van mensen die ook niet in het tentamen konden komen. Inmiddels is de storing dus opgelost. Prinses Amalia en haar zus Alexia zijn een tikkie langer in Griekenland gebleven. In het vliegtuig was zaterdag was niet genoeg plek voor het hele gezin, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. De twee keren vanavond terug naar huis. Koning Willem-Alexander kwam zaterdag al terug van vakantie nadat daar veel ophef over was in Berlijn moet je op veel meer plekken een mondkapje gaan dragen. Een masker is nu ook buiten verplicht als het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Het gaat bijvoorbeeld om markten, drukke winkelstraten en wachtrijen. En bijzondere lessen in Rotterdam. Daar komen vrouwen met een Turkse achtergrond bij elkaar om meer te horen over de Nederlandse coronamaatregelen is hard nodig, zegt de docent. Dat ze alleen maar, alleen maar eh, hun eigen tv kijken van, van, van herkomstland. En dat is natuurlijk... Uh, is wel goed dat ze gewoon informeerd zijn, maar het is niet altijd soms de juiste informatie. Want het kan al snel voor een hoop misverstanden zorgen. Mijn ouders die hebben op tv, Turkse tv gezien dat ze eh, de komende drie weken, twee weken binnen moeten blijven. niet daar buiten mogen gaan, omdat ze boven de 65 zijn. En die zijn dus echt binnengebleven. Je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Ook morgen zijn er eerst buien. Later is het wel vaker droog en breekt de zon wat vaker door. Vooral aan de kust kan het wel behoorlijk gaan waaien. Maar het is ook erg zacht, 16 tot 21 graden.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 Good morning. Sell it, Ma, it. Good morning, my darling, to you. Good morning. Een heel morgen. Dit is Jeroen van Sluisdam met twee uur CFM Jazz. We hebben geen live concerten meer voorlopig, dus ook niet in Zandvoort. Maar we hebben wel in Zandvoort CFM Jazz met heerlijke, relaxte muziek in het eerste uur. Het tweede uur ga ik wat meer aandacht besteden aan eh, big bands. Maar om te beginnen Tony Fruscella en Brew Moore. Tony Fruscella, een eh, relatief onbekende trompetist... en Brew Moore, een tenorsax. Tony Fruscella is, eh, was een talent en is ook alweer, net zoals vele andere artiesten... ten onder gegaan aan de drugs en op 42-jarige leeftijd al gestorven. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Slow Blues. Het komt van een album dat heette Unissued Atlantic Sessions. Tony Friscella en Brew Moore. Tony Verskella met Moore. In 1958 eh, waren er diverse concerten in, eh, in Nederland, in Amsterdam. Die zijn opgenomen en daarvan heb ik een eh, nummer uitgekozen. Dat heet Willow Weep For Me, een klassiek nummer dat door vele artiesten is vertolkt. In dat concert um, trad Liconis op samen met Soet Sims... en ze worden vergezeld door het Phineas Newborn Trio. Willow Weep For Me. Thank you. Thank mm-hmm. you. Thank you. Lee Konitz en Zoet Sims. Het album heet Live in Amsterdam uit 1958. Het is opgenomen door het Dutch Jazz Archive en ook uitgebracht door hun. Niet alleen Amerikaanse artiesten kwamen natuurlijk eh, in Nederland optreden... maar ook de Nederlandse artiesten zelf in die tijd. Er werden vele jazzconcoursen georganiseerd. En Michiel de Ruiter wilde eh, Nederlandse jazzartiesten... onder een groter publiek bekend maken... Hij heeft een um, fonogram benaderd om een eh, album op te nemen... van diverse Nederlandse artiesten die in die tijd eh, aan de weg aan het timmeren waren. En hij heeft hun eigenlijk in hun ideale omstandigheden laten spelen. Ze mochten zelf de nummers kiezen en eh, zelf hun samenstelling. Ik heb daarvan twee nummers uitgekozen. Het album heet Jazz Behind the Dikes... En ik heb uitgekozen Tony Vos Quartet met Rainy Holiday... en het Stido Alstrom trio met Jean. van het Stido Alström trio. Ik ga verder met Charles Mingus. Charles Mingus was niet alleen een eh, componist, maar hij produceerde ook. En hij eh, had een droom om volledig vrij te zijn om zijn eigen muziek te kunnen maken. En hij is in staat gesteld om een eh, eigen platenmaatschappij op te richten. En toen had hij de volledige vrijheid. Zijn manier van muziek maken veranderde ook gelijk met... omdat zijn bandleden niet meer vanaf muziek vanaf papier hoefden na te spelen. Maar het werd een volledig geïmproviseerde aanpak. En dat maakte een enorme creativiteit los voor eh, Charles Mingus. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet The Work Song. En daarop speelt hij samen met um, ehm, Malwell Drone op piano... George Barrow op sax, Eddie Bird op trombone... Willie Jones op drums en Max Roach natuurlijk ook op drums. Charles Mingus met Mingus at the Bohemia heet het album Work Song. met de Work Song. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Rita Reis en het Pim Jacobs trio. Zij spelen samen met Kenny Clark en het nummer heet Poor Butterfly. faithful. I'm sure he come to me by and by. But if he don't come back, then I'll never cry or sigh. I just must die. into years, and as uh, she smiled. was Rita Reis met het Pim Jacobs trio... samen met Kenny Clark en ook een live nummer inderdaad. Ik heb nog een live nummer klaar liggen... en dat is van Louis Armstrong en de All-Stars. Louis Armstrong, geboren in 1901... hij was een van de meest eh, invloedrijke eh, jazzmensen. In... Um, even het jaartal kwijt. In 1947 hebben ze een eh, optreden gegeven in de Symphony Hall. En daar is een album van uitgebracht. Dat heet Setschmo at the Symphony Hall. En hij speelde daarop eh, samen met Jack Teagarden, Barney Bickert... en eh, bijvoorbeeld ook Big Sid Catlett op drums. Ik ga daarvan draaien On the Sunny Side of the Street. We're gonna beat out our recording of On the Sunny Side of the Street. Just direct your feet on the sanitized reed. Can't you hear that little pat band? The happy tune, your step, baby. Life can be so sweet hands and his eyes dream. I used to walk into shade with those blues on parade. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over if I never ever sent me. I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet, arms and his eyes. on the doorstep, baby. Just direct your feet on the sunny side of the street, baby. I said, Can't you help that the pen? Oh, the happy tune, just that baby can be so sweet. All the alive. I used to walk in the shade with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid. If I never was I'll be written round the long Gold dust at my feet, on the sun is I dream. Armstrong en zijn All-Stars met On the Sunny Side of the Street. Vorig jaar overleed Diane Carroll. Diane Carroll staat vooral bekend om haar enorme film- en televisiecarrière. In Nederland was hij denk ik het bekendst eh, als de, uh, eh, Dominic Devereaux in de serie Dynasty in de, ehm, denk de jaren 80. Zij eh, had ook een, een jazzcarrière. Daarin was ze een stuk minder bekend, maar ze heeft ook nog een aantal albums uitgebracht... Waaronder The Magic of Diane Carroll. Daarvan ga ik eh, een, nummer draaien. Dat is een medley van drie andere nummers. Am I Blue, Taking a Chance on Love... en Happiness is a Thing Called... Uh, a Thing Called Joe. Diane Carroll. I hear those trumpets blow again. I'm all aglow again, and I'm a taking a chance on love. Uh, here I slide again, about to take that ride again. I'm feeling very, very starry eyed again. I think I'll take a little chance on love. We're gonna have a happy ending now, taking a chance on love. Here I slip again, about to take that trip again. Yes, I went and lost my grip again, and I'm taking a chance on love. I can prove again, I can make life move again. I'm feeling a little in the groove again. I think I'll take a little chance on love. I walk around with a horseshoe in clover I lie. And Brother Rabbit, of course you angels heave a sigh. Diane Carroll met The Magic of Diane Carroll. Het nummer Ain't No Sunshine is natuurlijk bekend door Bill Withers. Maar in hetzelfde jaar dat hij het geschreven heeft, 1971... werd het ook opgenomen door Razan Roland Kirk. De multigetalenteerde uh, eh, zanger, tenorsaxofonist, fluitist, percussionist. Hij schreef nummers en speelde natuurlijk in met vele instrumenten daarmee... Hij heeft een album opgenomen in dat jaar, dat heet Blackness. Daarop speelt hij met een keur aan artiesten, waaronder Art Blakey. Gaat u luisteren eerst naar het nummer 1 No Sunshine en daarna My Girl.